9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Britse lagerhuis wordt gestemd over acht varianten en alternatieven voor de brexit. Daaronder zijn een no-deal brexit, een zachte brexit, geen brexit en een tweede referendum. De uitslag van die stemmingen is niet bindend. Het is een poging van het lagerhuis om tot een plan B te komen. Eerdaags wordt vermoedelijk ook de brexit-deal van premier May weer in stemming gebracht. May heeft aangekondigd dat ze bereid is af te treden als het lagerhuis nu wel akkoord gaat. En dat lijkt effect te hebben. Zo'n 40 conservatieven die eerst tegen waren zouden nu voor willen stemmen, onder wie Boris Johnson. Boeing heeft de software van de 737 MAX aangepast. Daardoor krijgen piloten meer controle over het toestel... zei de vliegtuigfabrikant vandaag tijdens een presentatie. Wereldwijd staan 737 MAX-toestellen aan de grond... vanwege vliegrampen in Indonesië en Ethiopië. De vermoedelijke oorzaak is een systeem dat de neus van de Boeing... automatisch omlaag duwt als het toestel te snel stijgt. Door de software-update krijgen de piloten meer mogelijkheden... om daarover zelf te beslissen. Het is nog niet bekend wanneer alle toestellen... over de nieuwe software beschikken. Een groep migranten heeft op de Middellandse Zee een vrachtschip gekaapt... zeggen de Italiaanse vicepremier Salvini en de autoriteiten op Malta. Ongeveer 120 migranten waren bij Libië opgepikt door een Turkse tanker. De kapitein wilde de groep terugbrengen naar Libië... maar onderweg veranderde het schip ineens scherp van koers. Het zou nu op weg zijn naar Malta. Het eiland zegt de migranten te zullen toelaten. Bayern München is er alsnog in geslaagd Lucas Hernandez los te weken bij Atletico Madrid. De Duitse club betaalt 80 miljoen euro voor de Fransman. Dat is een clubrecord. Hernandez wordt daarmee bijna de duurste verdediger ter wereld. De duurste is nog steeds Virgil van Dijk, voor wie Liverpool 84,5 miljoen euro neertelde. Het weer.